met het NOS-journaal. Australië stuurt wapens en munitie naar de Koerden in het noorden van Irak. De Australische premier Abbott zei dat zijn land wil helpen in de strijd tegen de islamitische staat... en noemde de situatie in Irak een humanitaire catastrofe. De premier liet ook weten open te staan voor deelname aan luchtaanvallen... in samenwerking met de VS en Irak. Koerdische Peshmerga-strijders hebben vooral munitie, kalasjnikovs en granaatwerpers nodig... Nederland stuurde onlangs helmen en scherfvesten. De Europese regeringsleiders hebben de Europese Commissie gevraagd binnen een week met voorstellen te komen voor aanvullende strafmaatregelen tegen Rusland. Volgens premier Rutte gaat het dan bijvoorbeeld om het verstrekken, versterken excuus, van bestaande sancties. Maar ook sancties tegen andere sectoren van de Russische economie zijn mogelijk. Europa probeert zo Rusland onder druk te zetten in de hoop dat het wat doet aan de spanningen in Oekraïne. Wat de Duitse bondskanselier Merkel betreft worden er geen Duitse wapens aan het land geleverd, want dat zou de indruk wekken dat het conflict langs militaire weg kan worden opgelost, gelost, al dus Merkel. De gewelddadige dood van een bejaarde Helmondse vrouw wordt door 20 rechercheurs onderzocht. De 86-jarige vrouw overleed eergisteravond nadat ze eerder in haar woning was overvallen. Ze zou mannen over de vloer hebben gehad die zich voordeden als medewerkers van een energiebedrijf. Aan het einde van de middag vonden familieleden haar zwaar gewond in haar woning. Tennissers Robin Hazen en Ior Sijsling zijn uitgeschakeld bij het dubbeltoernooi van de US Open. Het duo ging in de tweede ronde onderuit in twee sets tegen het Spaanse koppel Marcel Granollers en Marc Lopez. Sijsling en Hazen waren ook al uitgeschakeld bij het enkelspel. Het weer, het klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 19 graden.